12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. TV-presentator Jandino Asporaat en hulporganisatie Coordate... hebben 672.000 euro opgehaald voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deden ze met de actie Samen een Koninkrijk. Het geld gaat naar voedselpakketten van mensen... die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Op NPO 1 was vanavond een benefietuitzending te zien... die werd gepresenteerd door Aspraat. En er kan nog steeds worden gedoneerd, zei de presentator... aan het einde van de uitzending. In Frankrijk is vandaag het laagste dodental geregistreerd sinds begin april. Het ministerie van Volksgezondheid meldt 80 nieuwe coronadoden... tegen 243 mensen de dag ervoor. Frankrijk is een van de zwaarst getroffen landen van Europa... met meer dan 25.000 doden. Ook het aantal bezette IC-bedden daalt gestaag. Maandag worden de Franse lockdownmaatregelen iets versoepeld. In Duitse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering. Ze vinden die veel te ver gaan en een te grote inperking van de burgerrechten. Over het algemeen verliepen de demonstraties rustig. Alleen in Berlijn zouden mensen zijn opgepakt. Een week voor de herstart van het betaald voetbal in Duitsland is de eerste wedstrijd alweer afgelast. De wedstrijd Hannover 96 Dynamo Dresden in de tweede Bundesliga gaat volgende week zondag niet door, omdat twee spelers van Dresden positief zijn getest op het coronavirus. Dat betekent dat het hele team, inclusief coaches en staf, 14 dagen in thuisquarantaine moeten. Ook de thuiswedstrijd een week later gaat waarschijnlijk niet door. En er waren vandaag weer meer mensen op de been dan vorig weekend... maar de drukte leidde nergens tot grote incidenten. Volgens voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's... probeerde bijna iedereen afstand te bewaren. In Leiden werd wel enige tijd de belangrijkste winkelstraat afgesloten vanwege de drukte. Het weer nog, het eh, koelt vannacht af naar zo'n 9 graden. Morgen begint met bewolking en zon.